Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De stichting De Noordzee heeft ruim 20.000 kilo afval van het strand gehaald. En dat is drie keer zoveel als bij dezelfde actie vorig jaar. Aan de schoonmaakoperatie hebben zo'n 1500 vrijwilligers meegedaan. Ze vonden onder meer visnetten, maar ook wc-borstels, plastic, sigarettenpeuken... en grote hoeveelheden snoep- en drankverpakkingen. Stichting De Noordzee wil met de actie mensen bewust maken van het afvalprobleem. De alarmcode voor de luchtvaart boven de IJslandse vulkaan Badabunga is weer terug naar oranje. Dat betekent dat er boven de vulkaan en in de buurt weer mag worden gevlogen. Er is geen as uitgestoten bij de nieuwe uitbarsting van de vulkaan vanochtend. De afgelopen weken zijn er duizenden bevingen in het gebied geweest. De Ronde van Spanje heeft een nieuwe klassementsleider. De Colombiaanse wielrenner Quintana. Hij reed in de negende etappe de Spanjaard Balberde uit de leiderstrui. Balberde zakte naar plaats 3 achter zijn landgenoot Contador. En de verschillen in het klassement zijn klein. De negende etappe werd gewonnen door de Colombiaan Anacona. Hij kwam in de bergetappe alleen aan. Beste Nederlander blijft Robert Geesink. Hij staat achtste in het klassement. En in de eredivisie is Twente tegen Feyenoord geëindigd in 0-0. Feyenoord was het dichtst bij een doelpunt, maar miste in de eerste helft een strafschop. Voor Twente is het al het vierde gelijkspel op rij. Na de vierde speelronde is PSV de enige koploper in de eredivisie. Het won met 2-0 van Vitesse, PEC Zwolle verloor met 3-1 van NAC... en de opvallendste uitslag was Groningen-Ajax, die eindigde in 2-0 voor de Groningers. Het weer, de buien nemen af, het klaart op. Er kan in het binnenland een mistbank ontstaan.